Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De branchevereniging voor de geestelijke gezondheidszorg zegt dat het niet gaat lukken om de lange wachtlijsten weg te werken. Voorzitter Peetoom noemt het in Trouw onvermijdelijk dat er een debat komt over wat wel en geen GGZ-zorg is. Alleen op die manier kan volgens de branche de zorg voor de meest kwetsbaren overeind worden gehouden. Het ministerie van Volksgezondheid heeft inmiddels een kleine 100 valse QR-codes geblokkeerd. Gisteren waren dat er nog 23, maar vannacht is een inhaalslag gemaakt. Door meer juridische mogelijkheden kunnen sinds middernacht ook frauduleuze QR-codes uit het buitenland worden geblokkeerd. Dat was eerder een stuk lastiger. De malafide codes worden gedeeld via berichten-apps als Telegram. Het OM benadrukt dat fraude met vaccinatiebewijzen strafbaar is. Vanaf vandaag gelden de strengere maatregelen tegen corona... die dinsdag werden bekendgemaakt. Er moeten weer mondkapjes op in de winkel... en de QR-code wordt op meer plaatsen verplicht. Het kabinet roept ook op om de basismaatregelen... zoals geen handen schudden en thuisblijven bij klachten weer in acht te nemen. Verder is het dringende advies om weer anderhalve meter afstand te houden van elkaar. De populaire Braziliaanse zangeres Marília Mendonça is op weg naar een concert omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Het toestel met vijf mensen aan boord crashte in bebost gebied. Mendonça was een grote ster in Brazilië. Vorig jaar was ze de best beluisterde Braziliaanse artiest op Spotify. Xavi Hernandez is de nieuwe trainer van Barcelona. Hij heeft een contract getekend tot 2024. Xavi is de opvolger van Ronald Koeman, die vorige week werd ontslagen. De 41-jarige Xavi speelde zelf jarenlang bij Barcelona... en won met de club onder meer vier keer de Champions League. Het weer bewolkt, in het noorden wat lichte regen, in het zuidoosten ook af en toe zon. Het wordt ongeveer 12 graden. Vanavond en vannacht vanuit het noordwesten op meer plaatsen wat regen. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. Op de A9 van Amstelveen naar Den Helder staat bij Helo 3 kilometer file en de vertraging is daar 10 minuten. Op de A10, de ring van Amsterdam, bij de Koentunnel een kwartier oponthoud. Op de N203 Amsterdam-Alkmaar, bij Alkmaar ruim 10 minuten vertraging. En op de N247 Amsterdam-Horen, bij Broek in Waterland is de vertraging 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Schade aan je auto? Niemand zit erop te wachten. Je wil dan goed geholpen worden. Daar ben je van verzekerd bij de ANWB. Maar schade voorkomen is natuurlijk nog beter. En ook daar helpen we bij met de veilig rijden autoverzekering.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 I'm gonna win ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you one way or another. I'm gonna see ya. I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you one day. Maybe next week. I'm gonna meet ya.